In juni van dit jaar waren er in Nederland zo'n 104.000. Dat is evenveel als in juni 2008, meldt het CBS. Na de openstelling van de grens voor Oost-Europeanen uit EU-lidstaten in mei 2007 nam hun aantal spectaculair toe met 40.000. Dit kwam mede door de gunstige conjunctuur. Het overgrote deel van de Oost-Europeanen in Nederland is Pools. Een Airbus A380 heeft gisteren een voorzorgslanding gemaakt nadat een van de vier motoren was uitgevallen. De A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het toestel van Singapore Airlines was met 444 passagiers van Parijs onderweg naar Singapore toen er een probleem ontstond in een van de motoren. Het vliegtuig kan met drie motoren veilig doorvliegen, maar er wordt toch besloten terug te keren naar Parijs. Daar is de Airbus veilig geland. In Duitsland willen de CDU en de FDP snel gaan praten over de vorming van een coalitie. Vandaag zijn al de eerste gesprekken. Uiterlijk volgende week beginnen de onderhandelingen. Binnen een maand moet er dan een nieuwe regering zijn. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel bleef bij de verkiezingen van gisteren veruit de grootste partij. De liberale FDP boekte forse winst. Samen hebben ze een ruime meerderheid, waardoor de sociaal-democratische SPD in de oppositie belandt. De vakcentrales MHP, FNV en CNV zijn het ermee eens dat het moment waarop mensen met pensioen gaan moet meegroeien met de toename van de levensverwachting. Dat zei CNV-voorzitter Van Bochelen in reactie op het uitlekken gisteren van een AOW-voorstel van kroonleden in de SER. Dat houdt in dat de AOW-leeftijd vanaf 2011 elk jaar met een maand omhoog gaat. Voor wie dat wil, blijft ophouden bij 65 mogelijk, maar dan wel tegen een iets lagere uitkering. Het weer eerst wat zon, later bewolkt en in het midden en noorden wat lichte regen of motregen. Het wordt ongeveer 19 graden. De komende dagen af en toe regen en frisser. Dit was het. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?